moet bij het NWS Journaal. De A12 bij De snelweg was urenlang aan beide kanten afgesloten... vanwege een ernstig ongeluk aan het begin van de middag. Een vrachtwagen reed door een klapband door de middenberm. Een aantal blokken van een betonnen afscheiding kwam daardoor op de weg terecht. Na urenlange reparaties konden rond middernacht de laatste rijstroken worden vrijgegeven. Bij het ongeluk zijn zes mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe het met hen is. Twitter raadt al zijn gebruikers wereldwijd aan hun wachtwoord te veranderen. Door een computerstoring hebben sommige wachtwoorden een tijdje onbeschermd op een interne server gestaan. Volgens het sociale netwerk zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens zijn gestolen, maar kunnen gebruikers voor de zekerheid toch beter hun wachtwoord veranderen. De Franse president Macron heeft in 2016 in het geheim zeker zes maanden lang zijn verkiezingscampagne voorbereid. Hij was toen nog minister van Economische Zaken. Tegen toenmalig president Hollande zei hij destijds geen verdere politieke ambities te hebben. Maar uit documenten in handen van de krant Le Monde blijkt iets anders. In de Amerikaanse staat New Jersey is een schooldirecteur opgepakt... omdat hij dagelijks zijn behoefte deed in en bij een middelbare school. De school valt onder de onderwijskoepel waarover de man van 42 de leiding heeft. De politie was ingeschakeld door medewerkers van de school... omdat ze dagelijks mensenpoep vonden vlakbij de school en het bijbehorende sportveld. De directeur werd op heterdaad betrapt op het veld. Hij is met betaald verlof gestuurd en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Het weer op veel plaatsen is het helder vannacht, waardoor het flink afkoelt. Aan de grond kan het een paar graden vriezen. Ook kan er wat mist ontstaan. Overdag wordt het zonnig, bij maxima rond de 17 graden. Tijdens dodenherdenking is het ongeveer 13 graden. Dit was het RWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.